Mannik Sampersen met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor commerciële schepen. Aanleiding is het tijdelijk bestand tussen Libanon en Israël. Na het bericht van de Iraanse buitenlandminister daalde de olieprijs meteen met 10 procent. President Trump bedankt Iran op sociale media voor het open van de straat van Hormuz. Hij schrijft er wel bij dat de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en schepen van kracht blijft... totdat er een deal is over het beëindigen van de oorlog. Jongeren van 16 tot en met 20 jaar krijgen vanaf volgend jaar een hoger minimumloon... Hoeveel ze erbij krijgen is afhankelijk van de leeftijd. 16-jarigen gaan er bijvoorbeeld minstens 81 cent per uur op vooruit. 19-jarigen krijgen er per uur zeker 2,20 euro bij. De bedragen kunnen hoger worden als de reguliere minimumlonen gaan stijgen. Het kabinet wil zo de bestaanszekerheid van jongeren verbeteren. Tata Steel moet opnieuw een boete betalen van 8,5 miljoen euro. De staalproducent in IJmuiden stoot nog steeds te veel schadelijke stoffen uit... zegt de Omgevingsdienst die toezicht houdt. Eind januari moest Tata Steel ook al een boete van 8,5 miljoen euro betalen... voor overschrijding van de milieunormen. Dat was naar aanleiding van metingen van het bedrijf zelf. Tata Steel moest de afgelopen jaren vaker hoge boetes betalen. Judoka Joanne van Lieshout is voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden. In Tbilisi in Georgië versloeg ze in de klasse tot 63 kilogram Manon Decater uit Frankrijk. Al binnen de minuut had de Nederlandse Decater in een houtgreep die ze lang genoeg vasthield. En daarmee was de Europese titel een feit. Het weer is zonnig en droog met af en toe wat wolken. Het is 18 tot lokaal 21 graden. Op de Wadden is het iets koeler. Morgen begint in het oosten droog en zonnig.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 CDA-prominent Sibrand Buma wordt de nieuwe vicepresident van de Raad van State... als opvolger van Tom de Graaf. De Raad van State adviseert de regering en het parlement... en is ook de hoogste bestuursrechter van het land. Judoka Joanne van Lieshouten is voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden. In Tbilisi in Georgië versloeg ze in de klasse tot 63 kilogram Manon Deketer uit Frankrijk. Het weer zonnig en droog met af en toe wat wolken. Het is 18 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen en lagere temperaturen.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 Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I miss you so. barbecue and burgers and ribs. Used to have a little party every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? useless. It seems one thing has been true all along. You don't really know what you got till it's gone.